Geheime notulen van een kabinetsvergadering werden vrijgegeven. Deze moeder heeft ze gelezen en is er alleen maar bozer van geworden. We zitten nog steeds in ellende en ik inmiddels natuurlijk wel uit de schuldsnering, maar ik ben nog niet ja, ik sta nog steeds stil. En er zitten dus nog heel veel mensen wel in die ellende. En dan denk ik, dat lijkt me voor nu toch eerst echt het allerbelangrijkste. Dat dat eerst opgelost wordt. Ehm, dus nee, ik, ik vond het een beetje poppenkast. Volgens de ouders had het kabinet meer aandacht voor kritische Kamerleden... dan voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire en hun problemen. Parken vallen één voor één om op Koningsdag. Het is druk buiten en gezellig, maar op sommige plekken te druk. In Maastricht, Amsterdam, Breda en Groningen moest de politie parken ontruimen, zegt Vincent van Rijn in Amsterdam. Het lijkt erop dat er een soort kat-en-muisspel is ontstaan tussen de politie en de jongeren die een uurtje geleden dus uit het Vondelpark zijn verjaagd. Er zijn gewoon heel veel mensen op de been die uitlijken op een feestje, dan wel eh, ongeregeldheden. Volgens hem hebben veel mensen inmiddels aardig wat drank op en is de sfeer gespannen in Amsterdam rond het Leidseplein. In Woerden zoekt de politie naar een man die op straat zou hebben geschoten. Volgens omstanders heeft de man met een wapen vier keer geschoten op een verkeersbord en een auto. Iemand anders beweert dat de schutter vanuit een cabriolet op een voetganger schoot. Morgen is het terrasday. Vandaag moest er vooral nog hard gewerkt worden, zoals op het Vrijthof in Maastricht. Ze hebben zin in morgen, maar ze balen ook wel een beetje dat ze vandaag niet al open mochten. Ja, ze zitten nu nog allemaal daar achter. En hopelijk vanaf morgen zitten ze allemaal bij ons op het terras. Even kijken, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dat zijn de tafeltjes die ze telt. Ruim een half jaar werd er nauwelijks verdiend door de horeca. Maar deze kroegbaas kan dus niet wachten. Mijn collega's, mijn team, en mijn mensen zijn stampend om te gaan werken. En daar ben ik gewoon blij mee dat we wel iets mogen doen. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht koelt het flink af. Het kan nog wat gaan vriezen. Morgen zonnig, vooral in de ochtend. En warmer dan vandaag. In Limburg kan het wel 20 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 I got a long black electric Cadillac. You go a thousand miles. baby. Only have to stop twice along the way. When I'm headed out west just to see you, baby. Only have to stop twice along the way. Once to get my groceries. and one time to charge up my engine, baby. artificial intelligence ever since I was a little boy. I've been running artificial intelligence, baby, ever since I was a little boy. I've been hacked to bits and pieces, but they couldn't touch my electric Cadillac. I can drive from the back right up to the front. I got a big black electric Cadillac. I can drive from the back right up to the front. Got electric fireplace sitting on my your baby. He was saying something so obscene. I was talking to elected official, baby. He was saying something so obscene. Had to run it on down to Jackson just to keep my van Crossroads. Het album en de act van de maand. De rubriek Sterren van Toen en de cover van de week. Met nog twee top 10 hits van de Nitty Gritty Dirt Band sluit ik deze act van de maand af. Op weg naar een nieuwe. Voordat het zover is, luisteren we eerst nog naar Working Man en I've Been Looking.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 I'm just looking for test of time I've been looking for someone to be all mine promises are keeping up I've been looking for a love Someone to hold as I lay sleeping I'm not talking about someone who's scared of promises are keeping up The Grascals met Once More. Bluegrass van een hoog niveau. Dit is het favoriete album van de maand. geluiden. Jenny Tolman met Ain't Mary Jane. Ain't Mary Jane, ain't Lucy in the sky. I got no van deze week. De beloofde cover van het eerste uur Dim Lights, Thick Smoke en Loud Loud Music. Vertolkt door David Adam Byrnes. Oh, dim lights, thick smoke and loud, loud Dutch nieuwste project is zijn meest ambitieuze. Een drievoudig album met 24 nummers, dat in de loop van een week in drie segmenten wordt uitgebracht. Op het eerste deel vinden we Butch of Nothing terug. This Sammy, eh? why'd you come dragging in here? Sit down, boy. you hurt yourself and I'll let you bend my ear. Love is a bitch, ain't it, buddy? When baby turns the tables on your head. No, you came in here to bring back her leaving. I'll leave you with this instead. took a vacation, had a situation like you got. They tell me that I had a good woman, bad, but I can't remember what I forgot. just kick back and listen up, son. I help you get to where I am.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 Exile is in beginsel een rock'n'roll band die de wereld veroverde met hun hit Kiss You All Over. Al snel maakten ze de overstap naar de country en scoorden ook daar nummer 1 hits. Hang On To Your Heart en She Is A Miracle zijn er twee van. Of ze nog bestaan weet ik niet. In 2016 lieten ze nog van zich horen met een kerstalbum als resultaat. you, are my one desire. Wrap my arms around you, hold you close to me. Oh, baby, I wanna taste your lips, I wanna be Crossroads. Crossroads. Country Flashback. The band was playing kinda soft and low swaying to and fro You and me together Dancing real slow Tonight's the night I want you to know I can't hold out any longer And that my love can't grow Whoa through Crossroads. Country Flashback. she touches me way down deep in my soul. Something's got a hold and it won't let go. If I stumble, if I fall, she's waiting right there to catch me. Oh, she's a miracle, a miracle. She's a miracle, a sight to see. Oh, the way she touches me way down Het verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden. John Snyder is vooral acteur, maar ook een verdienstelijk zanger. Hij heeft net een nieuw album met daarop Born at the Stop. teeth at a honky tonk. Did some time up in Omaha. He got his heart broken Wichita. He hit it big down in Lexington, betting on a horse named Duck and Run. Then he lost his ass on a Vegas night, cause he was holding queens full of fire. He said he found Jesus on a Sunday morning after running with the devil all night and his eyes were redder than the scarlet letters that the good book held inside. Now there's a little bit of saint in every sinner, there's a sinner in every saint. Yeah, that straight and narrow don't come with arrows, but the lost still find their way. The preacher asked him to testify all about his walk on the wild side and she was sitting in the third pew at that revival down in Waterloo. She had the deacon's ring on her left hand. She slipped it off around Birmingham. Now some say they were going to hell, but they wound up in Roswell. I heard he found Jesus on a Sunday morning after running with the devil all night and his eyes were redder than the scarlet letters that the good book held inside. Now there's a little bit of saint in every sinner, there's a sinner in every saint. And that's straight fire in every saint. And that straight and narrow don't come with arrows, but the lost still find their way. And the man upstairs is always there to forgive us when we stray. Het album heet To Nashville With Love, omdat de Engelse zangeres Liz Clark iets terug wil geven aan Nashville en haar vrienden, medemuzikanten en schrijvers, die vertrouwen hadden in haar en dat maakt het album compleet. Ze blijkt uit het goede hout gesneden te zijn met als bewijsstuk Country Looks Good On Me. Twee nieuwe singles uit Canada. Toevalligerwijs heb ik met beide heren mogen werken. Als eerste Gord Benford met Heaven on Dirt. En vervolgens George Canyon met Haunting Me. It's a tin roof on a front porch hound dog at the screen door. How could anybody want more than a little piece of heaven on dirt? You roll up in your off road underneath that halo. Can't hide with camo, my little piece of heaven on onder. Chickens pecking in the backyard. Chicken picking on a guitar. Going fishing when it gets dark. Oh, it sounds like heaven on dirt. Coyotes howling, hallelujah. Sundown saying I saw the light. Sliding my rocking chair next to They can have their high rise, concrete and bright lights. Long as I'm on this side, give me here and you and that flannel shirt. Ain't nothing worth this kind of church. It's like heaven on Just Get Better is de allereerste single van het nieuwe Australische duo Lynchburg. Het is ook de eerste single van een album How Country Do You Want It. Net als alle nummers op het album is Just Get Better compromisloze klassieke country. You don't get bitter, you just get better. You take the knocks and shake them off and get your act together. to like you as long as they respect you. You can focus on the things that get you down. Just get better. You don't get bitter. You just get better. You fell apart, she broke your heart, but still you can't forget her. Now you're holding back on someone great who'd love you if you'd let her. You can focus on the things that get you down, but just get better. The world is full of dreams and second chances. You just can't take yes for an answer. You could turn the whole thing around today if you don't let yourself get in the way Het zit er weer op, ik ga naar huis.